Kees met het NOS-journaal. Gewond geraakt aan zijn schouder door een ongeluk met zijn vuurwapen. Het is nog onduidelijk waardoor het wapen afging. De man is overgebracht naar een ziekenhuis, hij is niet in levensgevaar. De politieman werkte in de provincie Kunduz voor de Nederlandse politietrainingsmissie. Het ongeluk gebeurde op het ambassadeterrein in de hoofdstad Kabul. Een hoogleraar patiëntveiligheid die in deeltijd werkte in het ziekenhuis in Rotterdam heeft zijn ontslag ingediend. Het is de anesthesioloog Jan Klein. Op zijn weblog schrijft hij dat hij de directie van het ziekenhuis bij herhaling zijn deskundigheid over patiëntveiligheid heeft aangeboden, maar dat daarvoor geen belangstelling was. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft al tijden te kampen met een multiresistente bacterie. Het verhogen van de veiligheid in ziekenhuizen is een complexe zaak die verder reikt dan handen wassen, schrijft Klein. Die zegt dat hij in het Maastad in een onmogelijke spagaat zat. De Noorse politie is gestopt met het zoeken naar vermisten op het eiland Utøya. In het water wordt nog wel gezocht. Hoeveel mensen er nog worden vermist durft de politie niet te zeggen. Anders Breivik schoot vrijdag op het eiland 68 mensen dood. Vooral jongeren die op Utøya waren voor een politiek jongerenkamp. Het jongste slachtoffer is een meisje van 14. Onder de doden zijn twee buitenlanders, een vrouw uit Denemarken en een vrouw uit Georgië. Bij de bomaanslag van vrijdag in Oslo, die ook het werk was van Breivik, vielen acht doden. In Sittard zijn een man en een vrouw opgepakt vanwege de dood van hun baby. De ouders worden ervan verdacht dat ze hun kind hebben mishandeld. De baby van drie maanden werd zondag met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De ouders zijn dinsdag aangehouden. Het weer, vanavond wat opklaringen en een graad of 16. Morgen veel bewolking en vrijwel overal droog. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Show.